nieuws van 4 uur. Jan ze met veel mensen uit, maar kwam al snel tot de conclusie dat het gebouw niet meer te redden was. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio gaf een NL-alert uit met de waarschuwing ramen en deuren dicht te houden. Voor zover bekend is bij de brand in Burgum niemand gewond geraakt. De vriendin van de schutter in Las Vegas heeft geen idee waarom haar vriend zondag een mensenmenigte onder vuur nam. De vrouw zat in de Filipijnen en is bij terugkomst in de VS urenlang ondervraagd door de FBI. Volgens haar advocaat heeft ze gezegd dat haar vriend nooit had laten blijken dat hij iets verschrikkelijks van plan was. Ze noemde de schutter, Steven Paddock, een zorgzame, rustige man. Bij de beschieting in Las Vegas kwamen 58 festivalgangers om het leven. Meer dan 500 mensen raakten gewond. De dader pleegde zelfmoord. De lerarenstaking in het basisonderwijs gaat vandaag door, ondanks berichten dat er meer geld voor onderwijs komt. In Den Haag worden 30.000 leraren verwacht voor een protestbijeenkomst in het Zuiderpark. Die begint om half twaalf. Onderwijsbond AOB verwacht dat door de staking 7000 scholen dicht blijven. Volgens berichten willen de formerende partijen bijna een half miljard euro extra uittrekken voor het verlichten van de werkdruk in het basisonderwijs. De leraren willen bijna anderhalf miljard erbij. Sanne Wevers is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale op de WK Turnen in Montreal. Wevers, olympisch kampioen op de balk, eindigde op dat toestel ver buiten de top 8. Ook de andere Nederlandse vrouwen, Etora Torsdottir, Tisha Volleman en Lieke Wevers, plaatsten zich niet. Het weer, vanochtend regen en veel wind. Vooral in het noordelijk kustgebied enkele uren storm. Eerst uit het westen, later uit het noordwesten. Landinwaarts zware windstoten van 75 tot 100 km per uur. Later op de dag neemt de wind af en het wordt 12 tot 15 graden.